Kasper Meijer met het NOS-journaal. Reisorganisatie Corendon heeft gezegd dat het zonder het voucherfonds van het kabinet... de coronavouchers niet op tijd kan terugbetalen. Dat fonds, waarin 400 miljoen euro zit, ligt nog ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Sinds 16 maart vorig jaar zetten reisorganisaties geannuleerde reizen van consumenten om in vouchers. Zo'n tegoedbon geeft de reiziger recht op een nieuwe reis of na verloop van tijd geld teruggave. Dat moment is nu bijna aangebroken, maar Corendon zegt dat het geen geld meer heeft. De Consumentenbond vindt dat raar en zegt dat Corendon ruim de tijd heeft gehad om een oplossing te vinden. Kinderartsen willen dat bij een coronaneustest voor kinderen een korter stokje wordt gebruikt. Ze zeggen in het AD dat een korter stokje ook prima werkt. Volgens de artsen zijn de tests dan een stuk minder belastend. Het buitenland heeft volgens de krant al ervaring met zo'n kortere versie. In Oostenrijk testen basisschoolleerlingen er wekelijks mee. En ook in de Verenigde Staten is een diepe neustest niet verplicht. In een groot deel van Griekenland gelden vanaf vandaag strengere coronaregels... omdat de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnamen in het land blijven oplopen. Alle scholen blijven twee weken dicht, behalve die in het speciaal onderwijs. In gebieden waar het aantal besmettingen het hoogst is... worden niet-essentiële winkels gesloten. In een aantal regio's, waaronder Athene en Thessaloniki... heeft met name de Britse variant veel nieuwe besmettingen veroorzaakt. De Franse filmindustrie heeft bij de uitreiking van de jaarlijkse filmprijzen, de Césars, geprotesteerd tegen de maandenlange sluiting van de cultuursector in Frankrijk. Een actrice, Corinne Massiro, kleedde zichzelf uit op het podium. Op haar lichaam stond geschreven geen cultuur, geen toekomst.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 Maybe blowing was the only rhyme Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. Sit on my life, want my heart to be breaking, breaking. No, I'm happy and you hate it, hate it. Oh, and I'm not asking you to let it go, but you better on outside, so I'll be telling. little to go. Have no place to go. Darling, have no place to go.